Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Acht vrachtwagens met wrakstukken van de neergehaalde MH17 zijn aangekomen op de vliegbasis Schilzerijen. Daar worden de wrakstukken onderzocht. Nabestaanden waren bij de aankomst van het konvooi aanwezig. De vrachtwagens vertrokken woensdag uit Oekraïne. In de loop van de week komen nog eens acht vrachtwagens met wrakstukken naar Nederland. De raket die de MH17 neerhaalde is ontploft op 15 meter links voor de cockpit, zegt de Oekraïense hoofdaanklager van het onderzoek naar de ramp. Volgens hem zit Rusland achter de terroristische daad en niet Oekraïne, hoewel het op Oekraïns grondgebied gebeurde. Het zijn terroristische organisaties die in feite optreden namens Rusland, aldus de aanklager. Hij zegt dat er nog geen concrete verdachten zijn. Als die worden gevonden, dan worden ze berecht volgens Oekraïns recht voor terrorisme. Daar staat in Oekraïne levenslang op. Als het internationaal strafhof in Den Haag de aanslag als een daad tegen de menselijkheid beschouwt, dan kan de zaak ook daar nog worden behandeld, zegt de hoofdaanklager. Veel weggebruikers zijn vanochtend verrast door de gladheid. Vooral in de stad Utrecht gingen veel fietsers onderuit. Dat leidde tot extra drukte op de spoedeisende hulp van het Diakonessenhuis. Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis melden zich in drie uur tijd bijna 60 mensen op de eerste hulp. Normaal zijn dat er zo'n 20. Ambulances worden vaak onnodig ingezet, blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC in Nijmegen. In 40% van de gevallen had de patiënt naar de huisarts gekund of was er helemaal geen hulp nodig. Dat is bijvoorbeeld zo bij ongelukken op straat waarbij mensen minder ernstig gewond zijn dan gedacht. De onderzoekers pleiten voor meer verantwoordelijkheidsbesef bij de burgers. Bovendien zouden mensen minder snel in paniek moeten raken. Het weer in het oosten bewolkt, mistig en een graad of twee. In het westen wisselen zon en wolken elkaar af. Daar wordt het 5 tot 8 graden. Vanavond meer bewolking en wind. Tegen middernacht gevolgd door regen. Morgen vroeg trekt die regen weg. Daarna geregeld zon. Er blijft wel een bui mogelijk. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad, de langste files op de A1 Amsterdam-Amersfoort... tussen diebe Noord en Muiden 4, bij Eembrugge 4 kilometer. A13 en Rotterdam bij Delft 3, bij knooppunt Kleinpolderplein 3 kilometer. A20 Hoek van Holland-Gouda bij knooppunt de Brechtseplein 4.